vele malen. Zoveel het schip kiest weer zee. Vaarwel, roepen matrozen, nou tot ziens en tabé. Als al die zeemansvrouwen daar aan de kade staan, met in het hart die bange vraagt, komt hij terug bij mij? Dan vloeien al afscheidstranen vragen zij telkens weer. Hoe lang zal hij nog varen gaan? Was het maar gauw.